Citydijkers met het NOS Journaal. In het noorden van Spanje zijn vijf tieners om het leven gekomen... bij een brand in een appartementencomplex. De jongeren zaten vast in een krappe berging... waar ze niet uit konden komen toen de brand gisteravond uitbrak. Vier anderen in het complex raakten lichtgewond. In de gemeente Westerveld in Drenthe mag in de toekomst geen lelies meer gekweekt worden... in de buurt van woonwijken, scholen en zorginstellingen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het plan... Er is al jarenlang een discussie over de gevolgen van de lelieteelt voor de gezondheid van inwoners. Dat komt omdat er veel bestrijdingsmiddelen bij worden gebruikt. Vier keer zoveel als bij andere gewassen. Bestuurders willen daarom graag dat er strengere landelijke regels komen. Maar omdat die er maar niet komen, nemen steeds meer gemeenten zelf maatregelen. De Nederlandse bobsleers Dave Wesselink en Jelen Fran hebben op de Olympische Spelen een unieke prestatie neergezet... Ze werden tiende met hun tweemansbob. En dat is Nederland nooit eerder gelukt. De twee maakten gebruik van een geleende slee. Het goud, zilver en brons ging naar Duitsland. In Eindhoven is bij een controle een taxichauffeur betrapt... die dronken achter het stuur bleek te zitten. Hij had op dat moment ook acht mensen in zijn taxi zitten. Drie van hen zaten niet in de auto, maar in de achterbak... De politie voerde de afgelopen vijf dagen een grote controle uit in Eindhoven. In totaal moesten zeven mensen hun rijbewijs inleveren... omdat ze te veel hadden gedronken. Volgens Omroep Brabant was er ook een automobilist bij... die de controle inreed terwijl hij wit poeder aan zijn neus had zitten. Hij is opgepakt voor het bezit van harddrugs. Het weer op de meeste plaatsen is droog... bij temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden kan het gaan sneeuwen... en er kan ook een paar centimeter blijven liggen... waardoor het glad wordt... Aan het eind van de ochtend wordt het droger en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt dan in de middag 1 tot 5 graden, maar door de stevige wind uit het oosten voelt het wel frisser aan.